10 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. De Rooms-Katholieke Kerk blijft tegen homoseksualiteit, ongehuwd samenwonen en mensen die willen hertrouwen. Dat is de uitkomst van een buitengewone vergadering van bisschoppen in Rome. De standpunten van de kerk lijken zelfs strenger te zijn geworden in plaats van afgezwakt. In het tussenrapport eerder deze week leek het erop dat het Vaticaan milder zou worden. Maar het merendeel van de aanwezige bisschoppen en kardinalen heeft daar vandaag tegen gestemd. Volgend jaar oktober komen alle bisschoppen weer naar Rome om verder te praten over deze kwesties. Twee Nederlandse bedrijven gaan helpen bij de aanleg van het tweede Suezkanaal in Egypte. Voor die klus krijgen Boskalis en Van Oort ieder bijna 300 miljoen euro. De baggeraars leggen een nieuw kanaal van ongeveer 50 kilometer aan naast het bestaande kanaal. Ook verbreden en verdiepen ze een deel van het oude kanaal. Nu kunnen schepen elkaar op sommige punten niet passeren. De baggeraars beginnen nog dit jaar met de klus. De opkomst in Italië bij een anti-immigratiedemonstratie van de extreemrechtse partij Lega Nord in Milaan was veel groter dan verwacht. De autoriteiten rekenen op ongeveer 30.000 mensen, maar het werden er uiteindelijk meer dan drie keer zoveel. De demonstranten keerden zich tegen de toestroom van vluchtelingen die via de Middellandse Zee het land binnenkomen. Vandaag werd bekend dat Italië het afgelopen jaar zo'n 150.000 bootvluchtelingen heeft gered. In de eredivisie heeft Feyenoord in de Kuip een 2-1 overwinning behaald op Heracles Almelo. Koploper PSV heeft voor eigen publiek AZ verslagen met 3-0. Vitesse won uit in Tilburg bij Willem II met 4-1. En de wedstrijden Twente-Ajax en NAC-ADO zijn nog bezig. Het weer. Vannacht kans op motregen. Morgen in het zuiden en oosten eerst nog zon en 22 graden. Op andere plaatsen bewolking, lichte regen en 17 graden. De komende week wordt wisselvallig en koel. Dinsdag en woensdag kan het hard waaien en flink regenen.